Freddy van Tijn met het NOS-journaal. President Obama en de Chinese president Xi Jinping zijn het eens geworden over nieuwe stappen om internetcriminaliteit aan te pakken. Dat hebben ze bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie op het Witte Huis. Er komt een groep deskundigen die op hoog niveau gaan bespreken hoe internetdiefstal en bedrijfsspionage moeten worden bestreden. Op dezelfde persconferentie maakte Obama overigens nog eens duidelijk dat de cybercriminaliteit vanuit China tegen Amerikanen en Amerikaanse bedrijven moet stoppen. De vraag is nu, worden de woorden gevolgd door daden, zei hij, terwijl de Chinese president naast hem stond. Na lokfietsen en lokauto's zet de politie nu ook lokzitmaaiers in tegen diefstal. De politie in Lochem heeft deze week een dief op heterdaad kunnen betrappen met deze methode. Omdat iemand alles had geprobeerd in te breken in de schuur waar een zitmaaier stond, besloot de politie een speciaal geprepareerde maaier neer te zetten. Die verzond een signaal toen hij werd weggesleept en zo kon de dief worden aangehouden. Brazilië heeft de rekeningen van voetbalspeler Neymar laten blokkeren. De aanvoerder van het nationale team wordt verdacht van belastingontduiking. Volgens Braziliaanse media krijgt de staat nog ruim 3,5 miljoen euro van Neymar. Ook de rekeningen van familieleden en bedrijven van Neymar zijn bevroren. De actie van de autoriteiten volgt op de transfer van Neymar van de Braziliaanse club Santos naar FC Barcelona in 2013. Die transfer wordt omgeven door mysteries en schimmige verhalen. Er zijn al rechtszaken gevoerd door bedrijven die zeggen dat ze nog geld moeten krijgen voor die transfer. Het weer. Het blijft vrijwel overal droog. Vannacht is het rustig en daar kan mist door ontstaan. De minima dalen tot lokaal 4 graden en hier en daar zelfs vorst aan de grond.